The midnight rhyme. live in Zandvoort. En jij bent erbij. king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say. just can't tell.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 staan veel kolonisten ook klaar om nieuwe nederzettingen te bouwen in het bezet gebied. Behalve 300.000 Israëliërs wonen op de westelijke Jordaanhoever zo'n 2,5 miljoen Palestijnen. Tot het laatste moment hebben de Amerikaanse minister Clinton en de Palestijnse president Abbas geprobeerd Israël te bewegen om de bouwstop te verlengen. Abbas dreigt onder meer met het stopzetten van de vredesonderhandelingen. Netanyahu zei na het aflopen van de bouwstop dat hij hoopt dat de gesprekken tussen Israël en de Palestijnen gewoon doorgaan. Oxfam Novib wil dat schepen gaan betalen voor het uitstoten van broeikasgassen. De ontwikkelingsorganisatie pleit voor een heffing die wereldwijd 7 miljard euro per jaar moet opleveren. Met het geld moeten de klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden worden gefinancierd. In tegenstelling tot benzine worden brandstoffen voor schepen niet belast. De uitstoot door schepen zou in 20 jaar zijn verdubbeld. Volgens Oxfam krijgt het idee van een uitstootheffing op schepen de steun van onder meer Noorwegen en Nigeria. Grote exporterende landen als Brazilië en China zouden minder enthousiast zijn. Vanochtend gaat Oxfam in Londen demonstreren bij een vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De Duitse bondskanselier Merkel heeft haar medeleven betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk bij Berlijn. Afgelopen ochtend kwamen 13 mensen om het leven en er vielen zeven zwaar gewonden en een aantal lichtgewonden toen de bus moest uitwijken voor een invoegende auto. De bus botste tegen een pijler van een brug. De auto kwam in een greppel terecht. Het weer in het noorden regen, in de rest van het land kans op mist. Overdag valt er alleen in het noorden af en toe een bui.